Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Worden er wat coronaregels versoepeld of niet? Daarover praten het demissionair kabinet en deskundigen vandaag in het Katshuis. De druk op hen is hoger dan een paar weken geleden... want uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat wil dat de maatregelen... in meer of mindere mate worden versoepeld, verdubbeld is. Ruim 1 op de 3 wil dat nu. Bovenaan het lijstje staat het heropenen van middelbare scholen... al is het maar voor één dag per week. Dat hoopt Fatima ook, want die is wel klaar met thuis thuisonderwijs. Achter uur op bureau gaan zitten, computer opstarten en gewoon zitten. Dat is het enige wat ik heb gedaan. Ja, zoals iedere andere dag. Iedere andere dag. Opnieuw en opnieuw. En hoe is dat voor je? Vermoeiend. Dinsdag weten we meer, dan is er weer een coronapersconferentie. Bij de rellen in Spanje tegen de arrestatie van een rapper zijn 34 mensen opgepakt. In Barcelona gooiden demonstranten onder meer stenen naar de politie. Het was de vijfde avond op rij dat ze de straat op gingen. De populaire rapper zit onder meer vast omdat hij de vorige Spaanse koning heeft beledigd. Demissionair premier Rutte werd gisteravond door jongeren aan de tand gevoeld op het YouTube-kanaal van NMS op 3. Ging onder meer over klimaat, psychische problemen en woningnood. Daarnaast moet er überhaupt meer gebouwd worden. Dat is echt eh, nodig. En als we dat niet doen, dan blijven die prijzen te hoog. Ja, maar dus waar? Dus gaat u dat dan, gaat u dat dan doen? U gaat investeren in de bouw, dat er meer wordt gebouwd? Of wat gaat u ja, nou ja, en, en, dat betekent onder andere dat je dus eh, met elkaar het gesprek moet voeren waar je bouwt. Eh, want je wilt ook niet elk weiland wat niet gebruikt wordt vol gaan bouwen. Want je wil ook nog een beetje natuur houden naast dat die weiland vaak nodig zijn voor onze boeren. Maar waar zou dat dan kunnen? Want het, iedereen wil natuurlijk meer bouwen. Dat zegt elke ja, partij. Nou, dat kan wel. Ik, zit, in mijn eigen stad Den Haag, eh, waar op heel veel locaties in de stad zelf eh, gebouwd wordt. Of oude huisvesting, eh, bijvoorbeeld kantoorhuisvesting, wordt afgebroken en er worden woningen neergezet. Je kunt het hele gesprek terugkijken op YouTube. In aanloop naar de verkiezingen gaat NOS op 3 daar elke avond live. Vanavond dus weer. Dan zijn Jesse Klaver en Lilian Marijnissen er. Het weer, lekker veel zon vandaag. Het wordt 13 tot 19 graden. Op de Wadden is het ietsjes kouder.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 Sell it, Ma, sell it. Good morning, my darling, to you. Een heel goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het programma vandaag samengesteld en presenteer het. Wat heb ik voor u? Een heerlijke lijst met... Um, ja, met veel afwisselende muziek. Een eh, aantal live nummers. We kunnen helaas nog steeds geen live concerten beluisteren. Dus dan maar via de radio. En eh, geniet vooral. eerste nummer wat ik klaar heb liggen is van Enrico Rava. Enrico Rava is een eh, Italiaanse trompetist. Hij is geboren in 1939. Heeft al een lange carrière als trompetspeler erop zitten. Maar ook als ehm, componist. Hij heeft meer dan 90 albums gemaakt waarvan 25 eh, als, eh, als leider. Hij wordt eh, op dit album vergezeld door Paolo Vresu, Stefano Bolani en zo Pietro Paoli en Roberto Couto. Het nummer heet Blue in Green en het komt natuurlijk van een tribute voor Miles Davis. Enrico Ravo plays Miles Davis met Blue in Green. U heeft geluisterd naar Enrico Rava met Blue in Green... opgenomen op het Montreux Jazz Festival in 2001. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van eh, de Italiaanse band Dr. 3 Tree. Moet ik natuurlijk zeggen gewoon. Het komt van hun album Blue uit 2007. U hoort Danilo Rea op piano, Enzo Pietropoli opnieuw, maar nu op bas... en Fabrizio Zvera op drums. Gaat u luisteren naar Team from... To Kill a Mockingbird. Dr. Tree met Team From To Kill A Mockingbird... van hun album Blue uit 2007. We gaan verder met Julie London. Julie London, ook wel ehm, bekend om zogenaamd... de meest sensuele stem uit die geschiedenis van de jazz. Zij was een ehm, Amerikaanse ehm, actrice. Daar is ze mee begonnen in haar carrière. Vele films gemaakt... Totdat zij een gelegenheidsoptreden gaf in een jazzclub en opgemerkt is. En daarna heeft zij ook nog vele jazzalbums gemaakt. Ze was verlegen en introvert en heeft niet veel interviews gegeven... en daarom misschien ook wat minder bekend. Maar ze heeft een aantal eh, hele mooie albums gemaakt... en van haar debuutalbum, Julie is Her Name, ga ik twee nummers draaien. Het eerste nummer heet Cry Me a River... en het tweede nummer heet Blue Moon, Julie London. I'm crying. can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove Julie London met Crimey River. Dat was trouwens de eerste vertolking, ehm, dus de originele vertolking... van het nummer geschreven door Arthur Hamilton... wat daarna natuurlijk door vele andere artiesten vertolkt is. En daarna Blue Moon. Ik ga verder met Earl Coleman, is ook een zanger... En ehm, deze zanger heeft onder andere gewerkt met Shirley Scott en Don Byers. Hij heeft een aantal eh, albums als leider gemaakt, waaronder Earl Coleman Returns. Naast Earl Coleman, Art Farmer op trompet, Hank Jones op piano... Wendell Marshall op bas en Wilbert Hoken op drums. Social Call van Earl Coleman. Happen to pass your doorway give you a buzz, that's all. Cause lately I've thought lots about you, so I thought I'd make a social call. Do you recall the old days? We used to have a ball. It's not that I'm lonesome without you. I just thought I'd make a social call. I'd lie and say things are just swell. But to tell the truth, I haven't been too well. If I should try to kiss you promise that you won't stop. Then maybe we'll get back together, starting from this incidental, elemental, simple social call. Welkomen met Social Call. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Joe Henderson. Het komt van zijn album Black Narcissus uit 1976. Hij uh, wordt hierop vergezeld door talloze artiesten. Ik heb een nummer uitgekozen dat heet Good Morning Heartache. Het is verreweg het beste nummer van dit album. En daarop wordt eh, Joe Henderson op sax, vergezeld door Joaquim Koen op piano... David Friesen op bas en Jack de Jonet op drums. Good Morning Heartache. Joe Henderson met Good Morning Heartache. Ik ga verder met eh, opnieuw een saxofonist, een Amerikaanse saxofonist, Noah Preminger. Hij heeft een eh, aantal albums gemaakt en van zijn album uit 2018, Genuity, heb ik uitgekozen My Blues for You. dit album wordt hij uh, vergezeld door de trompetist Jason Palmer en op bas Kim Kes. Dus geen piano op dit album. En... Ehm, nog meer uh, vermeldigenswaard is dat alle nummers originele nummers zijn... geschreven door Noah Preminger. My Blues For You. Preminger met My Blues For You. Ik ga verder met een live nummer. Chet Baker. Hij kwam in eh, eh, Europa verschillende keren. De eerste keer in 1955. Hij was al een grote naam eh, in Amerika. En dus werd zijn komst vergezeld met hoge verwachtingen... door de Europese publieken. Zijn Europese tour begon in Nederland met twee concerten. En hij werd erop vergezeld door de pianist Dick Zwartziek. Gedurende deze tournee gingen ze van Duitsland, Zwitserland naar Frankrijk. En in Parijs stierf Dick Zwartzik van een overdosis aan heroïne. Hij was 24 jaar oud geworden. En zijn eh, vroege vertrek was een eh, tragedie in die tijd voor de jazzwereld. Dus elk stukje muziek eh, waar Dick Zwartzik heeft opgetreden... Is, is een soort van schat geworden. Ook dit concert. Het is opgenomen in Amsterdam, in het Concertgebouw... in september 1955. Gaat u luisteren naar Chad Baker Quartet met eh, Dick Zwartzik. En het nummer heet But Not For Me. writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool. day. Although I can't dismiss the memory of her kiss. Kwartet Quartet met Dick Zwartzik, But Not For Me... live opgenomen in het Concertgebouw in Amsterdam in 1955. Ik ben al toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur... en dat is van Johnny Hodges. De trompetist, die, eh, sorry, de saxofonist natuurlijk... die heel lang bij eh, Duke Ellington Orkest heeft gespeeld... en in de laatste tien jaar een aantal albums eh, als leider heeft opgenomen. Op dit album speelt hij samen met Billy Strayhorn en een aantal bekende artiesten van het Duke Ellington Orkest... zoals Cat Anderson en Shorty Baker. Gaat u luisteren naar Girls From Joe en daarna Jeeps Blues.